Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gescheld, intimidatie en vernedering. De overheid gaat grensoverschrijdend gedrag in de sport aanpakken, schrijft Trouw. De laatste tijd komen steeds vaker verhalen van topsporters naar buiten... die zich niet veilig voelen of hebben gevoeld. De verklaring omtrent het gedrag moet daarom verplicht worden voor trainers en bestuurders. Mensen die in het verleden de fout in zijn gegaan... worden er op die manier al van tevoren uitgepikt. Daarnaast moet elke vereniging een vertrouwenspersoon krijgen. Goed nieuws voor wie een huis wil kopen, want de huizenprijzen zijn weer gedaald in vergelijking met vorige maand. Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt die prijzen bij. Zegt dat de gekte nu wel echt voorbij is. Huizenprijzen stijgen nog wel, maar dus niet meer zo hard er komt waarschijnlijk een nieuwe noodopvang voor asielzoekers op het Pinkpopterrein in Landgraaf. De gemeente wil daar drie maanden lang zo'n 150 mensen opvangen. Er is nog geen definitief besluit. De gemeente heeft de omwonenden nu alvast ingelicht over de plannen. wat je hoort is een cassettebandje. Nou, je weet wel van vroeger, maar die bandjes die zijn ineens weer flink populair. Vooral bij jongeren. Dat merkte ook Thomas. Hij is de baas van de enige cassettebandjesfabriek in de Benelux. Het wordt ook wel een beetje gezien als een reliquie uit een tijd waar ze zelf niet bij waren. En ik denk dat dat wel tot een verbeelding spreekt. Nou, door de vraag brengen ook steeds vaker grote artiesten hun muziek uit op cassette. Je ziet ook wel dat het zich een beetje als een olievlek aan het verspreiden is. Mensen zien het vaker voorbij komen, hè? grote namen Harry Styles, Taylor Swift op cassette. En het weer nog veel wolken vandaag en vooral bij de kust af en toe ook buien. Later gaat het op meer plekken regenen. Het wordt maximaal 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het drukste moment ligt wel achter ons, maar in Noord-Holland staat nog ruim 120 kilometer file. Ik noem de files met meer dan een kwartier vertraging. Dat zijn de files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knopend Burgerveen en Zoeterwoude bijna een half uur oponthoud. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Nog een half uur extra voor de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Er was een ongeluk. Tussen de aansluiting met de A10 en knopen de Raasdorp staat 6 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam... Tussen Landsmeer en Osdorp 9 kilometer met 20 minuten op onthoud. Op de N235 Purmerend Amsterdam tussen Ilpendam en de Schouw ook 20 minuten.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 save myself from falling. I took a chance and. you saw through me. You wanna get with me, you gotta listen carefully We got M in the place, who likes it in your face You got G like MC Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles Sinatra and starts to cry on and on. He just keeps on trying. Atlantic Sube las manos que la vaina de empieza. Bet you won't, bet you won't, Bet you will not forget it. Cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this. Simply the best Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Yo, el dueño de la tela subió a Marte Y no me vení por telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate de Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here, this that shit that I wanna hear. This that hit, the hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. I ah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Oh, yeah. Okay, get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un y tienes que esperar a diciembre diablo. Que maldita olla, caliente a presión, marca royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la Goya. Que vengan, toca el alto los de Goya. I want this and nothing less. All that BS, but that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. hold me, hold me, hold me, hold me down. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Simply the best, simply the best, simply the best simply the best. simply the best. Het ritme van Zandvoort. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. fight look on me. Oh, catch that buzz.